Zes uur. Frits Remmelkamp met het NOS-journaal. Het geweld tegen politiemensen tijdens de jaarwisseling... was dit jaar veel groter dan gemeld. Uit onderzoek van de Centrale Ondernemingsraad van de politie blijkt... dat agenten veel kleine incidenten niet hebben gerapporteerd. Volgens officiële cijfers zouden er 59 incidenten zijn geweest... maar volgens de cor zou het aantal incidenten veel groter zijn... namelijk ruim 300. Agenten zouden de voorvallen niet hebben gemeld omdat sommigen van hen vinden dat een duw of een scheldpartij bij het werk hoort. Ook haken agenten af omdat ze het doorgeven van een incident tijdrovend en omslachtig vinden. De lage straffen voor de geweldsplegers zou ook een reden zijn om de incidenten niet te melden. De Australische politie heeft twee huizen doorzocht in verband met de terreuraanslag in Christchurch. Een van de huizen zou van de zus van de terrorist zijn. Bij de aanslag op twee moskeeën kwamen 50 mensen om het leven. De 28-jarige schutter wordt aangeklaagd voor moord. Volgens lokale media wil hij in de rechtszaak zijn eigen verdediging voeren. Gitarist Dick Deel is overleden. Deel werd bekend door de film Pulp Fiction uit 1994... waarin een van zijn gitaarriffs werd gebruikt. In de jaren 60 trad hij regelmatig op in de Ed Sullivan Show. Dick Deel overleed gisteravond. Hij werd 81 jaar. De Australische senator Fraser Anning heeft er geen spijt van... dat hij een 17-jarige jongen in het gezicht heeft geslagen. Ook zei hij dat de moeder van de jongen dat lang geleden al eens had moeten doen. De senator sloeg de jongen nadat hij een ei op het hoofd van Enning stuk sloeg. Fraser Anning kwam in het nieuws nadat hij suggereerde dat de aanslag in Christchurch... het gevolg is van een falend immigratiebeleid in Nieuw-Zeeland. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar er blijft kans op een lokale bui. Tot vandaag een graad of 9. In de nacht van maandag naar dinsdag klaart het op en dan kan het zelfs gaan vriezen.